Ook Geely is optimistisch. Volgens de Chinezen zijn er ook goede gesprekken geweest met de Zweedse regering en de vakbonden daar. Ford is eigenaar van Volvo sinds 1999. De Amerikaanse autofabrikant wil het werk verkopen om meer geld in kas te krijgen. Geely betaalt naar verluidt ongeveer 1,4 miljard euro. Waarschijnlijk kan Ford wel van de kennis van Volvo gebruik blijven maken. Volgens Ford is de verkoop aan de Chinezen ook goed voor Volvo zelf. Het zou Volvo meer kans geven om wereldwijd uit te breiden. Van de mensen die in november de eerste vaccinatie tegen de Mexicaanse griep hebben gehaald, heeft 77% ook de tweede griepprik gehaald. Dat heeft de GGD bekendgemaakt. Kinderen van 6 maanden tot 5 jaar en huisgenoten van baby's jonger dan 6 maanden konden de prik krijgen. In november lag het opkomstpercentage op 72%. In de cijfers zijn niet de 17.000 mensen meegenomen die in december tijdens de tweede vaccinatieronde alsnog voor de eerste keer een prik hebben gehaald. Ze kunnen de tweede vaccinatie tegen de Mexicaanse griep in januari bij de GGD halen. Op Schiphol is een man uit Paraguay aangehouden. Die probeerde 44 landgenoten Europa binnen te smokkelen. Ze deden zich voor als reisgezelschap met een mensensmokkelaar als reisleider. De marechaussee was over de zaak getipt en hield de groep Paraguayanen, die vooral uit vrouwen bestond, in de gaten. Hun reispapieren klopten niet. De 38-jarige mensensmokkelaar zit vast. De 44 anderen worden teruggestuurd naar Paraguay. Het weer, veel bewolking, maar in Zuid-Limburg ook zon. Vooral langs de kust kans op een winterse bui. Vanmiddag is het tussen de 0 en 2 graden.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 Dus is het weer tijd voor de winterse 50. Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in America is cold. long December. In the is De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij hebt hem zelf samengesteld.